Clemens Peters met het NOS Journaal. De verplichte vermindering van eiwit in veevoer gaat niet door, melden Haagse bronnen. De maatregel levert te weinig stikstofwinst op. Minister Schouten maakte het besluit later vandaag officieel bekend. Veel veehouders verzetten zich hevig tegen het verplichte minder eiwit. Volgens hen is dat slecht voor de gezondheid van hun dieren. Minister Schouten liet de maatregel doorrekenen door de Universiteit Wageningen. En die zegt dat de opbrengst minimaal is. De minister moet nu op zoek naar andere maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Dwight Lodewegers neemt voorlopig de taken over van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB heeft dat bevestigd. Lodewegers is nu nog de assistent van Koeman, die de nieuwe trainer wordt van Barcelona. Koeman tekent bij de Catalaanse club een contract voor twee jaar en hij wordt vanavond om zes uur in Barcelona gepresenteerd. België gaat boetes uitdelen aan mensen die zich moeten laten testen op corona, maar dat niet doen. De boete kan oplopen tot 4000 euro of maximaal een half jaar cel. Belgen die terugkomen uit een coronabrandhaard zijn verplicht om zich te laten testen en om minimaal 9 dagen in thuis in quarantaine te gaan. Maar volgens de regering laat maar de helft van de mensen zich daadwerkelijk testen en zijn daarom sancties nodig. Bol.com verkoopt vanaf eind september geen producten meer waar een afbeelding van Zwarte Piet op staat. verder wordt de term Zwarte Piet aangepast naar Piet. Pietenkostuums mogen nog wel worden verkocht, maar alleen als ze geen stereotyperingen hebben zoals een zwarte pruik of grote gouden oorbellen. Boeken over Zwarte Piet, die zijn geschreven vanuit educatief of historisch oogpunt, zijn nog wel toegestaan. Afbeeldingen van roetveegpieten mogen ook, net als een andere kleur Piet, bijvoorbeeld rood of blauw.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 clickbait. Tell me what did I do wrong? myself, but I don't know what to say Cause you stayed Cause now you're moving on And I don't know what to say Cause you let Finnegan's and Tonkin stroll a very precious fiddle.